De stichting zelf is bang dat het bezoek van de Kamercommissie aan Moskou... door de Russische pers zal worden uitgelegd als erkenning van het standpunt van het Kremlin in de MH17-zaak. De provincie Flevoland gaat voorlopig nog niet over tot het afschieten van ruim duizend edelherten in de Oostvaardersplassen. Op 5 november begint de rechtszaak die de faunabescherming tegen het afschieten heeft aangespannen. De provincie wil dat nog even afwachten, maar als de rechter langer dan een paar dagen nodig heeft om tot een uitspraak te komen, gaat de provincie zich opnieuw beraden. De kans bestaat dat dan toch wordt begonnen met het afschieten... terwijl de zaak onder de rechter is. Drie weken geleden besloot de provincie om de hert dood te schieten... om de populatie te verkleinen. Minister Grapperhaus van Justitie vindt het schandalig en gevaarlijk dat er drugsafval wordt gedumpt in woonwijken. Bestrijding van dit soort criminaliteit heeft volgens hem de hoogste prioriteit. Hij trekt er daarom extra geld voor uit. In Nijmegen en Heumen werden vanochtend straten afgesloten nadat een busje een kilometers lang spoor van lekkend drugsafval had getrokken. Het is al de tweede keer deze week dat er drugsafval in een woonwijk wordt aangetroffen. De deken van Venraai wordt de nieuwe bisschop van Roermond. Deken Harry Smeets is 57 en is benoemd door de paus. Hij wordt waarschijnlijk op 8 december gewijd in de kathedraal van Roermond. Smeets volgt Frans Wiertz op, de langzittende bisschop uit de Nederlandse geschiedenis. Wiertz trad in december wegens gezondheidsredenen terug. Het weer veel zon en 21 tot 24 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen, mogelijk ochtends in het zuiden wat lichte regen. Smiddags weer zonnig en 20 tot 24 graden.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 I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. They point out the colors in you. I see them too, and boy, I like them. I like it uh, up. Yeah, we turn. How did she fall in love? Tired and shaken up. Could it be hanging around in the enough? No one was fooling when. But when you run in that drop, you can't explain it.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 Go hard and watch the sunrise. One night, it change your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no brainer. Put 'em up if you with me, yeah, yeah. got me sitting up, demanding my attention, had to give it up. Look like somebody designed you, Dropped dead gorgeous. You made me wanna live it up. Your presence is critical, moving my soul, yeah, you're spiritual. They hate it when you notice me, make everybody else invisible. Breaking all the rules, uh-huh.